uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Surabaya in Indonesië hebben tientallen passagiers vlak voor vertrek een toestel van AirAsia verlaten. Veel van hen durfden na een harde knal van de startmotor niet verder en hebben hun geld teruggekregen. Vorige week stortte een toestel van AirAsia in de Javazee. Dat vliegtuig kwam ook van de luchthaven in Surabaya. Alle inzittenden kwamen om. Intussen hebben bergingsteams een vijfde object in zee gevonden... dat vermoedelijk onderdeel is van het neergestorte vliegtuig. Gladheid heeft vanochtend vooral in Midden-Nederland geleid tot ongelukken. Op de A28 raakten meerdere auto's van de weg tussen Amersfoort en Utrecht. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht moest langzamer worden gereden. Er was volgens Rijkswaterstaat wel gestrooid, maar het zout werd niet goed ingereden omdat er te weinig verkeer was. Rond het middaguur was de meeste gladheid voorbij. Het Britse Koninklijk Huis heeft voor de tweede keer ontkend dat prins Andrew seks heeft gehad met een minderjarige. Een Amerikaanse vrouw zegt dat ze toen ze 17 was door een bankier als seksslaaf aan Andrew werd uitgeleend. Volgens Buckingham Palace is haar verklaring onjuist en op niets gebaseerd. Andrew is de tweede zoon van koningin Elizabeth. Ten noorden van Schotland wordt opnieuw gezocht naar de bemanning van een gezonken schip. Opvarenden van een veerboot zagen het vrachtschip gistermiddag onder water verdwijnen. Aan boord waren acht mensen. Volgens de eigenaar van het schip was het slecht weer toen de boot verging. De bemanning heeft geen noodsignaal afgegeven. Groot-Brittannië steekt miljoenen ponden in het uitroeien van de grijze eekhoorn. De 2 miljoen diertjes bedreigen de rode eekhoorn, waarvan er veel minder zijn. Ook beschadigen ze bossen en dragen ze het pokkenvirus, zeggen onderzoekers. Landeigenaren kunnen subsidie krijgen om gif te kopen. Het weer, geregeld zon, in het noordoosten af en toe een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen wordt het iets kouder, maar blijft het droog.